zes krakers een taakstraf opgelegd van 40 uur wegens kraken. Twee verdachten werden vrijgesproken. De zes zijn de eerste krakers die zijn veroordeeld op grond van de nieuwe kraakwet. Ze werden aangehouden na de ontruiming van een voormalig KPN-pand in Utrecht begin deze maand. De politierechter stelde vast dat de ontruiming niet rechtmatig was. Daarom kregen de krakers een lagere straf dan was geëist door het Openbaar Ministerie. De Verenigde Staten hebben Nederland gewaarschuwd voor een nieuwe publicatie van geheime documenten door klokkenluidersite Wikileaks. Dat zei minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken na afloop van de ministerraad. De Amerikanen waarschuwden verschillende landen over de documenten omdat ze regeringen in verlegenheid kunnen brengen. Naar verwachting brengt Wikileaks binnen een paar dagen miljoenen diplomatieke berichten over corruptiebeschuldigingen naar buiten. Op het ITVA-festival in Amsterdam heeft Stand van de Sterren van regisseur Leonard Re Retel Helmrich de prijs voor de beste lange documentaire gewonnen. Het is voor het eerst in de geschiedenis van ITVA dat een regisseur twee keer deze prijs wint. 2004 won hij hem met Stand van de Maan. De nu bekroonde film is het slot van een drieluik over een Indonesische familie. Retel Helmrich krijgt, krijgt, een beeldje en 12.500 euro. ITVA Festival duurt nog tot zondag. Op het EK Korte baanzwemmen in Eindhoven hebben twee Nederlanders goud gewonnen. Op de 100 meter vrije slag werd Ranomi Kromowidjojo eerste en Femke Heemskerk veroverde daar zilver. Inge Dekker prolongeerde haar titel op de 50 meter vlinderslag. Daar werd Hinkelin Schreuder tweede. Er waren meer medailles, zilver voor Sharon van Rouwendaal op de 100 meter rugslag. Bij de mannen was er zilver voor Juri Verlinde op de 100 meter vlinderslag. de 100 meter rugslag ging het brons naar Robin van Achelen. Dan het weer in Zeeland en op de Wadden nog kans op hagel of sneeuw.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 addicted to love. See a sign, but you can't read. You're running. appreciate another kiss is what it takes. sudden down in Texas, baby. All the telephone lines are down. Well, it's flooding down in Texas, baby. All the telephone lines are down. sound Sportcafé, nu live vanuit Hotel Hoogland. Tot 9 uur met Roy Haldeman techniek en Fred Koosberg presentatie. U hoorde een tribute voor Stevie Ray Vaughan met grote namen als B.B. King, Eric Clapton, Robert Cray, Buddy Guy, Dr. John, Art Neville, Bonnie Riot, Jimmy Vaughan. Een heerlijke cd die ik nu nog in mijn handen heb en waarvan ik nog een nummer ga draaien natuurlijk. En dan spelen daar een hele hoop grote op. U hoorde eerst nog het eerste nummer, hoorde u B.B. King op de gitaar. Dat was natuurlijk te horen. Maar we gaan nu naar een grotere bezetting. En het nummer, dat is de SRV Shuffle. Xanadu was dat met Ramsey Lewis. Nog altijd, 51 jaar na haar tragische dood, is zangeres Billie Holiday het grote voorbeeld voor veel aanstormend zangertalent. En ook nu nog bezwijken vele muziekliefhebbers voor haar volle, gevoelige stem die uit het diepst van haar hart lijkt te komen. Laten we gaan luisteren naar een heerlijk nummer van haar. En dat was vier jaar voor haar dood, opgenomen op het Verve label en geproduceerd door Norman Granz. Please don't talk about me when I'm gone. Please don't talk about me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, it's better not to talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. Here's a kiss, I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference Just don't you talk about me when I'm gone. me when I'm gone. Though our friendship ceases from now on. And listen, if you can't say anything real nice, just don't talk at all. That's my advice. We're parting, you go your way, I'll go mine. It's best that we do. But here's a little this, and I hope that this brings lots of luck to you. Makes no difference how I carry on, just don't talk I put a spell on you van Bob Malach from de CD Mood Swing. Het is eh, op dit moment eh, eh, druk voor Billy Holiday dan van de cd die ik heb. En ik wil nog even de bezetting noemen die, die direct gaat spelen. Dat is Harry Sweets Edison op de trompet, Benny Carter op alt-sax, Jimmy Rolls op piano, Barney Kessel op de gitaar, Artie Shapiro en Johnny Simmons op de bass en Larry Bunker op de drums. Het is een opname van 22, 23 of 25 augustus 1955. En deze, eh, dit nummer is speciaal bestemd voor eh, Stephanie en haar oma van technicus Roy Haldeman. En het nummer I Get a Kick Out of You. kick from champagne, mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. sure that if I took even one sniff, that would bore. Leslie, don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy. get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a play to hide with some guy. oma van eh, Stephanie liet ons weten dat ze het een leuk nummer vond van Billy Holiday. Maar ik heb nog meer Billy Holiday en het is de laatste in deze uitzending. En dat is van een tiental jaren eerder dan nu net gedraaid. Billy had toen een wat andere stem en uh, zong vooral met eh, bekende pianist Teddy Wilson. En zijn orkest zat er ook bij. Maar wat vooral opvalt was dat op deze cd de plaatjes allemaal zo kort duren. En ik heb wel eens een keer een vraag gehad van een luisteraar die zei... hoe kan dat nou, dat van die hele korte nummertjes daarop staan? Nou, het ging als volgt. In die tijd werden er nog 78 toerenplaten geperst... met een voorkant en een achterkant. En die kwamen natuurlijk allemaal in een jukebox terecht... En die jukebox moest natuurlijk geld opleveren. Vandaar dat al die nummers toen de tijd in die periode 35, 30 jaren, zeg maar 30, 35, 42. Dat al die platen korte nummertjes hadden, want er moest gewoon geld verdiend worden. Van Billy Holiday met Teddy Wilson hoort u nummer, nummer You Showed Me The Way. you say how you curse the day. You opened up your heart to me that you ever invited me in.